Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermiste gezin in Duitsland. De vader, moeder en vijf kinderen werden rond half vier gevonden door de Duitse politie in de buurt van Gronau. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Wat ze in Duitsland deden is niet duidelijk. Volgens de school van de kinderen zou het gezin juist naar Amerika vertrekken. De kinderen hadden vrijdag op school afscheid genomen. Het huis in Doorwerd is een chaos. Alles ligt bezaaid met donsveren uit een bankstel. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Duikers hebben in de Rijn gezocht naar de vermiste gezinsleden, maar die blijken Kun nu dus in Duitsland te zitten. De Nederlandse politie gaat daar met ze praten. De dichter H.H. Ter Balkt is overleden. Hij bracht meer dan 30 bundels uit en werd vele malen onderscheiden. Zo kreeg hij de Constantijn Huygensprijs in 1998 en de PC Hoofdprijs in 2003. Zijn laatste bundel, Hey Hoor Mij Ho Simultaan op de Brandtorens, verscheen vorig jaar. H.H. Ter Balkt was 76 jaar. Internetgebruikers hebben in steden vaker problemen met skypen en downloaden. Volgens een onderzoek in opdracht van de overheid komt dat vooral door de wifi-verbinding. Er zijn te veel apparaten die gebruik maken van dezelfde wifi-frequentie. Ruim de helft van de internetters zegt dat de kwaliteit van draadloze internetverbindingen in woonwijken en steden slecht is. Volgens het agentschap Telecom kan overstappen naar een andere frequentie veel problemen oplossen. Het eerste kievitzei van dit jaar is gevonden in Scheluinen bij Gorkum. De vondst werd gistermiddag gemeld en inmiddels staat vast dat het een vers ei is. Het kievitzei is niet geraapt, want dat is verboden. Er ligt inmiddels een tweede ei in hetzelfde nest. Elk jaar broeden in Nederland ongeveer 200.000 kievietparen, ongeveer een kwart van de Europese populatie. De kieviet is de eerste weidevogel die nestelt. Vorig jaar werd het eerste ei op 5 maart gevonden in Gelderland. Het weer, bewolking en opklaringen wisselen elkaar af. Vanavond vanuit het westen meer bewolking, vannacht lichte regen. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon weer door. In het zuiden kan het wat langer bewolkt blijven. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat voorknopend Diemen 2 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht 2 kilometer voor knopend Oude Rijn. Op de A4 richting Den Haag ook 2 kilometer bij Rijswijk. A15 Rotterdam richting Gorken, bij Papendrecht 2. En richting Europort 3 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Op de A20 in de richting Gouda tussen Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En op de rijbaan richting Hoek van Holland. Daar staat 2 kilometer kilometer bij Moordrecht. A27 Almere in de richting Utrecht. Tussen Utrecht-Noord en Knopend Lunette 4.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 Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. broken van Zandvoort, op 106.9 FM attracted to. So let's all dance and elevate each other. ain't another good boy, keep it this thorough. guess I was weak, couldn't even hide it, and so I surrendered.